Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een brand in een grote kerncentrale in Oekraïne is geblust. Dat zeggen Russische media. Correspondent Christian Pauwen weet de laatste details. Ja, het internationaal atoomagentschap heeft een verklaring uitgebracht. Zij hebben waarnemers daar ter plaatse. Eh, en eh, ja, zij melden dat er eh, in eerste instantie explosies in de omgeving te horen waren. Dat zij geïnformeerd werden door personeel. Zij vragen daarom ook nu naar de plek te kunnen gaan om verder de schade te kunnen vaststellen en te kunnen vaststellen wat er is gebeurd. Volgens Oekraïne zou er geen direct stralingsgevaar zijn geweest. Hoe de brand ontstond is niet bekend. Rusland en Oekraïne zeggen allebei dat de ander verantwoordelijk is. In Griekenland dreigen huizen in vlammen op te gaan. Verschillende bosbranden verspreiden zich snel door de aanhoudende hitte en wind. Op meerdere plekken zijn mensen hun huis uitgevlucht. Honderden brandweermannen, blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. De politie heeft een blokkade van een sluis in IJmuiden beëindigd. Klimaatactivisten hielden daar voor de tweede keer in korte tijd een cruiseschip tegen dat onderweg was naar Amsterdam. De politie hield niemand aan. Het schip voer met vertraging alsnog naar de hoofdstad. Vrijdagnacht werd de sluizen naar Muiden ook al geblokkeerd. Passagiers van een ander cruiseschip moesten toen per bus verder. En zo eindigde gisteravond de Olympische Spelen in Parijs. It's the one and only you Parijzenaren gaven het stokje over aan Los Angeles... de stad waar de eerstvolgende zomerspelen zijn. Snoop Dogg en Dr. Dre gaven een optreden op het strand daar. Ook Tom Cruise, de Red Hot Chili Peppers en Billie Eilish waren aanwezig. We moeten wel nog even wachten voordat het spektakel daar losbarst. De spelen daar zijn namelijk pas in 2028. Het weer nog, het wordt zweten en plakken. Vandaag wordt de warmste dag van het jaar tot nu toe. Vanavond en vannacht kans op regen en onweer.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 Iran zint op wraak op Israël. De grote natuurbrand die gistermiddag uitbrak in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene... is nog niet onder controle. Op meerdere plaatsen worden mensen uit voorzorg geëvacueerd. De brand in de kooltoren van de kerncentrale Zaporizhia is geblust. Dat zeggen Russische staatsmedia. Bij de bezette kerncentrale in Oekraïne brak afgelopen dag brand uit. Het complex wordt bezet door Russische troepen. Het is onduidelijk waardoor het vuur is ontstaan. Het weer, een zonnige dag vandaag. Het wordt 29 tot 35 graden.